4 uur. met het NWS-journaal. Aanvallen uitgevoerd op olieraffinaderijen van terreurgroep IS in Syrië. Ook hebben de gevechtsvliegtuigen een commandocentrum van Islamitische Staat bij de stad Raqqa gebombardeerd. De VS noemt de aanvallen succesvol. Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben meegedaan aan de bombardementen. Raffinaderijen zijn een belangrijke inkomstenbron voor IS. Gisteren werd bekend dat dit weekend ook aanvallen zijn uitgevoerd op IS bij de stad Kobani aan de grens met Turkije. De protesten in Hongkong breiden zich uit. Naast het regeringscomplex en het zakelijk district duiken nu ook op andere plekken demonstranten op die politieke hervormingen eisen. De politie probeert hen tevergeefs met traangas weg te jagen. Scholen en een aantal banken in het centrum zijn gesloten. De duizenden actievoerders zijn tegen de Chinese bemoeienis met de verkiezingen in 2017. Het aantal doden door de stunt met de monstertruck in Haaksberg is opgelopen naar drie. Twee volwassenen en een jongen. Van vijf gewonden is de situatie kritiek. De truck reed gistermiddag in op het publiek. Bij de stunt zijn niet de internationale richtlijnen gevolgd. De Monster Truck Association adviseert dat er nooit publiek mag staan op de plek waar de truck naartoe rijdt. De bestuurder wordt verdacht van dood door schuld, heeft zijn advocaat tegen RTV Oost gezegd. 22 politieagenten in Mexico zijn gearresteerd nadat er zes doden waren gevallen bij studentenprotesten. Het geweld in de zuidelijke stad Iguala begon in de nacht van vrijdag op zaterdag, toen protesterende studenten drie bussen wisten te bemachtigen. Bij verschillende schietpartijen tussen de politie en onbekende schutters kwamen drie studenten en drie omstanders om het leven. Het weer vannacht blijft het droog en koelt het af tot 12 graden. Overdag een mix van zon en wolken en met zo'n 22 graden zacht voor de tijd van het jaar.